precies uit is gekomen weten we niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Al verklappen de partijen via hun socials al wel wat ze hebben binnengehaald. Nou ja, onder meer laten eh, eh, partijleider Wilders van de PVV via X weten dat hij erg blij en trots is dat de huurstijging voor de sociale huurwoningen voor dit jaar en volgend jaar niet doorgaat. Datzelfde geldt voor bronnen bij NSC. Ook daar inderdaad uh, alweer het zoet naar buiten. Dit is wat we wilden en we hebben bereikt. Maar de vraag is en was ook de afgelopen weken... Eh, hoeveel geld is er en hoeveel geld kunnen we dan precies uitgeven en waar halen we het vandaan? Ja, dat zeggen ze er niet bij. Hoe die plannen betaald worden, weten we dus niet. De man die twee weken geleden op de Dam zijn auto in brand stak, is overleden. De man reed met zijn auto de dam op en liet iets ontploffen. Daarna stapte hij uit terwijl hij in brand stond. Hulpdiensten blusten hem. Sindsdien lag hij in het ziekenhuis. De politie zei kort nadat het gebeurde dat ze dachten dat de man zichzelf van het leven wilde beroven. Het asielzoekerscentrum in Albergen in Twente kan gewoon open blijven. Jarenlang waren er daar veel demonstraties van de omwonenden. Ook werd het pand beschoten en in brand gestoken. Twintig organisaties spanden een zaak in. De rechter spannen een zaak aan, moet ik zeggen natuurlijk. De rechter zegt nu dat de vergunning voor het AZC terecht is verleend en dat het open blijft. En meer dan 12.500 mensen liepen vorig jaar hersenletsel op door een fietsongeluk. Volgens Veiligheid NL was de meeste schade te voorkomen geweest als die mensen een helm op hadden gedaan. Maar die draagt bijna niemand natuurlijk. Om je over die drempel heen te helpen begint vandaag de Zet hem op campagne. En die kan best effect hebben, zegt deze onderzoeker van de Erasmus Universiteit. Dit soort eh, overgangen hebben ook gewoon vaak tijd nodig. We moeten soms wennen aan nieuwe dingen. Hetzelfde met de skihelm. Ik ben zelf geen skier, maar ik heb me laten vertellen dat dat eh, vroeger ook eh, niet gewoon was. En dat nu wel gewoon iedereen netjes met de eh, skihelm de piste op gaat. Het kabinet wil dat over tien jaar ongeveer een kwart van de Nederlanders een fietshelm draagt. Nu is dat nog maar 4 Het weer in het oosten is het grijs en zijn er wat buitjes. Naar het westen is het vaker droog en zijn er af en toe opklaringen met zon. Wordt vandaag max 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de ring van Amsterdam...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 Well, you can knock me down up in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of my shoes, don't you step on my blue suede shoes? You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. burn my house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do. But uh-uh, honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoes.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 Wat is een vrouwencafé? Een plek waar alle vrouwen, mama's, van allerlei culturen bij elkaar komen... nadat ze hun kinderen naar school hebben gebracht. Lekker je dag beginnen met een kop warme koffie... en motivatieverhalen horen van andere vrouwen die zich in elkaar herkennen. Bij koude dagen drinken ze binnen koffie... en bij warme dagen doen ze dat lekker met koffie to go... terwijl we kletsend wandelen door de duinen. Een plek waar vrouwen informatie kunnen ophalen. Lekker klagen over van alles en nog wat. Want je hart luchten is waar het uiteindelijk om draait. Tot slot willen we eens in de zoveel tijd een gastspreker uitnodigen... die ons informatie komt geven over een veel voorkomende hulpvraag. En wanneer is het? Elke vrijdag van 10 tot 12 uur.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 Dit was Queen met Heaven for Everyone. Ja, en dat is eh, eigenlijk wel heel belangrijk. Dat dat voor iedereen is. De hemel. Ik ga door met Adele. Easy to me. deze week gekozen voor Gerard Joling. En het is een bekende Nederlandse zanger, televisiepersoonlijkheid en presentator. Hij staat vooral bekend om zijn flamboyante stijl, zijn hoge zangstem en zijn uitgesproken persoonlijkheid. Gerard brak door in de jaren 80 met de hits als Trop Ticket to the Tropics uit 1985 en Love is in Your Eyes. Hij deed ook mee aan het Eurovisie Songfestival in 1988 en zijn stem wordt vaak herkend aan de hoge bereik. Want vrij uniek is binnen de Nederlandse popmuziek. Hij was te zien in de programma's De Toppers, Geren Goor... en Geen Cent Meer te Makken en De Masked Singers. Hij staat bekend om zijn humor. Soms scherpe tong en uitgesproken mening. Openlijk homoseksualiteit en altijd open geweest over zijn gehaardheid. Hij is daarmee een van de bekendste LHBT-iconen van Nederland. Gerard Joling heeft talrijke eh, gouden platen en platinaplaten ontvangen. Hij is al december lang, decennia lang een van de bekendste entertainers van Nederland. Hier is Gerard Joling met achterinvolgens Ticket to the Tropics, love is in Your Eyes en No More Bolero's. Veel plezier. waren de Moody Blues met Go Now. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Pluspunt gekookt. Een kok bereidt met medewerking van de deelnemers van het RIBB en Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. De kosten van de maaltijd zijn 10,50 per persoon en dit is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. En met de Zandvoortpas is het nog een stuk goedkoper, is het maar 6 euro. U dient wel te reserveren voor de maaltijd en dat kan tot woensdag of vrijdagmorgen ervoor eh, tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt. En dat is telefoonnummer 5740330. 5740330. En afzeggen kan tot maandag, dinsdag en donderdagochtend tot 10 uur. Ja, ik ga voor iemand draaien in Hoofddorp. En dat zijn de Carpenters. Ja. En ik vind dat vast een heel mooi plaatje. Nee, niet de carpenters, dat zijn er voor tops. Juist, if I was a carpenter, was ik maar een timmerman. terug in de tijd. Eddie Cochran was een invloedrijke Amerikaanse rock and roll muzikant uit de jaren 50. Hij wordt vaak gezien als een van de pioniers van de rockabilly... en had een grote invloed op latere artiesten zoals de Beatles, de Rolling Stones... en zelfs pink punkbands uit de jaren 70. Hier zijn wat highlights over hem. Zijn volledige naam was Edward Raymond Cochran. Hij is geboren in 1938 en overleden 17 april 1960. En hij speelde zelf een heleboel instrumenten. Gitaar, zang en soms ook drum en piano. En ik heb gekozen voor Three Steps to Heaven. van Hendrik Marsman. Met docent Theo Chinchu duiken we in de poëzie van Hendrik Marsman. Een van de grootste dichters in de periode van 1919 tot 1939. Hij kwam op noodluttige wijze om het leven toen het schip waarmee hij na de Duitse invasie vanuit Bordeaux naar Engeland wilde vluchten, verging. Zijn vroegtijdige dood had hij al in 1926 in het gedicht De Overtocht voorspeld. In deze editie van de Poëzieclub volgen wij Marsman tijdens zijn poëtische kosmische tochten. De kosten zijn 2,50, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden kan u via de balie van pluspunt 5740330. 5740330. En het is vrijdag 25 april van 2 tot half 4. In de bibliotheek van de Blauwe Tram. kennen we hem nog? Het vroegere liedje. Rawhide. Ja, Rawhide, het was een hele mooie serie. Een cowboy-serie eh, op de televisie. En dit is de titelsong ervan: Rawhide van Frankie Lane. Rolling, rolling, rolling. Oh, the streams are swollen. Keep them doggies rolling, rawhide. Through rain and wind and weather, hell bent for leather. Wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good victuals, love and kissing, are waiting at the end. of My ride. I might hit him up there. Might, might hit him up raw high. Cut him out, ride him in, ride him in, cut him out, cut him out, ride him in raw hard. High! High! Keep moving, moving, moving, though they're disapproving. Keep them doggies moving raw high. Don't try just rope and throw and brand. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, waiting at the end of my ride. Move 'em out, hit 'em up, hit 'em up, move 'em out, hit 'em up, raw high. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in raw high. Ja, mooi hè? Prachtig. Terug in de tijd was dat echt. Ik ga door met Dancing in the Street. David Bowie en Mick Jagger. En we gaan door de kamer heen hè. Oké, okay, Tokyo! South nation, across the nation, a dance that looks for me. Though we're laughing and singing and music swinging, dancing in the street, Philadelphia, PA. Baltimore and Messina. Don't forget the Motor City. On the streets of Brazil. Back in the USSR. niet mee hè, als je zo door de kamer huppelt. Daarom heb ik wel wat voor u. Bij Voel je fit voor senioren doen we in de ontspannen sfeer... simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterk je je spieren en maak je je lichaam los en flexibel. Docente Ines Volkers heeft jarenlange ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... als reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend aan een soepel lichaam en een ontspannen geest. Na afloop kunt u gezellig napraten bij koffie of een lekker kopje thee. Deze les is voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kan staan... en deelnemen op een stoel, ja, dat is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. Maar niet in december weer. En vanaf januari was het in 2025. Dat is 3 euro per les, inclusief koffie, thee na afloop. En u kan betalen met de pin. De eerste les is gratis. Aanmelden vooraf is nodig. Maak een afspraak via de telefoon 3040700. 3040700. En het is keuze nummer 1. Ja, en ik ga door met een hele mooie van de Commodores. Nightshift. frame the day before my front door at 8 o'clock or so And stopped along the way to buy some Chinese food to go I'm sure I had my dinner watching something on TV There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see without aim The day before you came And turning out the light I must have yawned and cuddled up for yet another night And rattling on the roof I must have heard the sound of rain The